Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden wil zijn voorganger Trump geen toegang meer geven tot geheime inlichtingen. Het is gebruikelijk dat oud-presidenten die mogen inzien... maar Biden wees in zijn eerste tv-interview als president... op het volgens hem grillige gedrag van Trump. Ook zei Biden dat hij het niet noodzakelijk vindt... dat zijn voorganger de inlichtingen-updates kan inzien. Ook andere politici roepen op om Trump niet langer toegang te geven tot de geheime rapporten. Bij een serie steekpartijen in Londen is een man om het leven gekomen. Ook zijn tien mensen gewond geraakt. De politie kreeg binnen 2,5 uur meldingen van vijf steekincidenten in Croydon, in het zuiden van Londen. Twee mensen zijn opgepakt, onder wie een van de gewonden. Volgens de politie waren de steekpartijen het gevolg van ruzies en is er nu geen aanleiding om te denken dat er een verband is. Vanwege de verwachte overlast door sneeuw blijven vaccinatielocaties in Doetinchem en Apeldoorn morgen gesloten. In de regio Zaanstreek-Waterland krijgen mensen die een afspraak hadden de vraag of ze zelf een ander moment willen regelen. Bij testlocaties zijn in een aantal gevallen de openingstijden aangepast en sommige teststraten zijn helemaal gesloten. De politie heeft een man uit Geldrop aangehouden voor een cold case uit 1997. In maart van dat jaar werd in Groningen Els Slurink in haar eigen huis doodgestoken. Het onderzoek naar de moord zat jarenlang vast. Vorige maand begon de politie een nieuwe campagne in de hoop op meer informatie. Dat leverde ruim 140 tips op. Daarbij werden ook namen genoemd. Het weer. Bewolkt met wat regen. De temperatuur ligt in het noorden rond het vriespunt. In het zuiden is het een graad of 5. Overdag zo goed als droog.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 So they tell me that you're looking for a girl like me. Ah, you looking for a girl like me. La, la, latinas. Hey, I want a girl like Shakira. Hey. Esa latina está rica. Ah. I want a familia chica que sepa vivir y que viva la vida. I need a bien bonita want you when I need ya. All of my life, yep, baby, let's team up. I want a girl that shine like glitter. A girl that don't need no filter. The real, for real. A girl that's a natural killer. I want a girl that's a heater. Hot. Caliente off the meter. Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras. So they tell me that you're looking for Oye mami, estoy buscando una chica así Latinas, la, la, Latinas. Sacudelo como Shaki, baby drop it low on top me. Electric feel so shock me, your hips don't lie, they rock me. Baby come get me, you got me. Oye mami, ven aquí. You know I'm like it what I see. Muévelo, muévelo, muévelo, I see. Yo quiero una mujer, una princesa no tiene paveres. A chick with no boundaries, that's that for what it. When nothing in la cama, she good in the bed. A girl that be using her head to use the cabeza the best. I want a girl who's a diva. No quiero otra, así eso es. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they I let you love me. Latinas, Latinas, shock, shock, shock it up, shock, shock, shock it up. I like Latinas, ones who look like Selena, shake a bunda like Anita, morenas that's más fina. I like Dominicanas, Boricuas and Colombianas, in East LA I like the Chicanas, and they want a piece of the big manzana. Eh.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 Wil je weten hoe het zonder mij? Misschien heb je meer balans zonder mij stop to you Should you know I didn't got this right something in your mind. We can walk across water. Please don't cry. It's just a prayer for the dying.